eerst het NOS nieuws van 12 uur. 19.000 e-mails van een aantal topdemocraten in de Verenigde Staten... heeft geleid tot spanningen binnen de partij van Hillary Clinton. Uit de mails komt het beeld naar voren dat de partijleiding van de Democraten systematisch heeft geprobeerd de campagne van Bernie Sanders te dwarsbomen, bericht de Amerikaanse media. De mails van zeven prominente partijleden zijn naar buiten gekomen via site Wikileaks. Ze bespreken onder meer hoe Sanders in discrediet kan worden gebracht, bijvoorbeeld door in twijfel te trekken of hij wel een gelovig christen is. In een reactie zegt een woordvoerder van, het Sanders, van de Sanders-campagne dat de mails bevestigen wat velen binnen het Sanders-kamp al wisten. Sanders schaarde zich twee weken geleden overigens achter de nominatie van Clinton. In München verkeren nog drie mensen in levensgevaar na de bloedige schietpartij van vrijdagavond, meldt de Duitse politie. In totaal raakten 35 mensen gewond. Niet iedereen werd geraakt door kogels, sommige mensen raakten gewond in de paniek die uitbrak toen de 18-jarige Iraans-Duitse man het vuur opende. Hij doodde negen mensen en daarna pleegde hij zelfmoord. Hoe hij aan zijn wapen kwam, waarvan het serienummer was weggeslepen, weet de politie nog niet. Het Afghaanse leger begint volgende week een offensief tegen groeperingen die verwant zijn aan IS. Ze krijgen daarbij hulp van Amerikaanse militairen. Tot het offensief was al besloten voor de aanslag van gisteren in de hoofdstad Kabul... waarbij zeker 80 mensen om het leven kwamen en meer dan 230 mensen gewond raakten. De aanslagen in Kabul waren gericht tegen een demonstratie van Hazaren. Dat zijn Sjiïten die vooral in het midden van Afghanistan wonen. De Nederlandse softbalvrouwen hebben op het WK in Canada geschiedenis geschreven... door als eerste Europees land bij de laatste vier te eindigen. Een finale plaats zat er niet in. Oranje verloor in de halve finale van het gastland Canada. En dan het weer, overal geregeld zon, vrijwel overal droog met weinig wind. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. En vanaf morgen nog 22 graden tot 26 graden, maar wel met geregeld zon.